met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau. De berekeningen spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke besluiten. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord en het CPB moest dat doorrekenen. Het plan van de PVV in Zeeland voor een referendum over de Hetwiegepolder heeft het niet gehaald. Staatssecretaris Bleker wil een derde van de Hetwiegepolder onder water zetten om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De PVV heeft gezegd het plan van Bleker zonder referendum niet te zullen steunen. De vakcentrales FNV en CNV zien niets in het voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken om mensen met flexibele contracten voortaan minder lang een ziektewetuitkering te geven. Met dat voorstel wil minister Kamp zieke werknemers snel weer aan het werk krijgen. FNV-bestuurder Hartveld vreest dat de kloof groter wordt tussen mensen die wel en geen vast contract hebben. Vicevoorzitter Limme van het CNV zegt wel te geloven in financiële prikkels, maar zegt hij ziek is ziek. Bij de Pakistanse hoofdstad Islamabad is een vliegtuig neergestort. Volgens de eerste berichten is het een Boeing 737 van een Pakistanse luchtvaartmaatschappij. Ooggetuigen zeggen dat er veel doden zijn. Aan boord van het toestel waren volgens Pakistanse media 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Het toestel zou zijn neergekomen op een woonwijk en na de crash in brand zijn gevlogen. De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van COA-directeur Norton Albayrak tegen de NOS op vrijwel alle punten afgewezen. Volgens de Raad had de NOS een deugdelijke grondslag voor de berichtgeving over de werksfeer bij het COA. De Raad vindt wel dat de NOS meer aandacht aan de schriftelijke reactie van Albayrak had moeten besteden. Eergisteren besloot minister Leers na aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema dat Albayrak niet kan terugkeren naar het COA. Het weer. Vanavond toenemende buien. Morgen eerst in het noorden wat zon. Daarna geleidelijk in het hele land buien. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds een drukke avondspits door veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 8 kilometer door technisch onderzoek tussen Bussum en Muiderslot. A9 Amstelveen richting Diemen tussen het AMC en knopen Diemen 5 kilometer. A10 ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort tussen knopen De Nieuwe Meer en Amsterdam Business Park 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag 6 kilometer tussen knopen Lunette en De Meren door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En tussen Harmelen en Nieuwebrug staat op de A12 ook 6 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A5 15 Rotterdam richting Gorkum 6 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen daar. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat bij de randweg Dordrecht 6 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. De rechte rijstrook is bij Maasluis dicht door een kapotte vrachtwagen. Er staat 3 kilometer file. A27 5 kilometer Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. En de N57 op Rotterdam is nog steeds in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen Port Zeelanden en Ouddorp.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 keep me stuck inside your head like your favorite tune. stereo. Ja. Oh, oh. Kijk, die dat song, jongen. JC, Joe John, John. Domme JC. J. Ze is heel John. Um, als het goed is. Ja, en het is goed. Hoor je ons allemaal. Oh. En is Tim Commons ook weer aanwezig. Oh, daar komt het. Moet, moet dat spannende stemmetje er nou bij? Want ik ben al zo zenuwachtig en dan nou is de druk helemaal niet meer te, te trekken, zeg maar. Hij gaat een geweldige Formule 1 Duizenden mensen zitten klaar. Al de Duizenden hele week mensen kijken ze hier naar uit. Vooral ik. De webcams gaan aan. Jongens, ik ben mijn stem zo, meteen kwijt. Dus jullie zo door. Succes. Oké. <laughs> nou, welkom weer bij de Formule 1 update van deze week. Goedemiddag. Eh, vorige week hebben we alweer kunnen genieten van de derde race van dit seizoen. Eh, de Grand Prix van China begon eh, met een paar zeer leuk afwisselende vrije trainingen. En ook de kwalificatie in de race waren erg goed vermaakt. Mm Nico Rosberg die vertrok met de Mercedes vanaf de kop. En de verwachtingen voor hem en het hele team, want teamgenoot Michael Schumacher startte als tweede, waren heel hoog gespannen. Ja. nou, Rosberg vertrok meteen goed vanaf de kop en reed een aardig stuk weg van de rest van het veld aan het begin van de race. Alleen teamgenoot Schumacher kon hem deels volgen. Ja. Helaas zagen we Schumacher na een probleem na een pitstop uitvallen. Eh, al tijdens de pitstop zagen we eh, tijdens het wegrijden van de Duitser een van de monteurs uh, op de grond mappen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb het gezien, ja. En ik vond het heel erg zonde, want ik ben eigenlijk... Ik was echt nooit een Schumacher-fan. Ik haat hem eigenlijk. Maar nou is het wel weer grappig. Maar ik ben gewoon Schumacher-fan aan het worden. Dat is heel erg. Ongelooflijk. Dus ik was echt boos. een beetje te krijgen. Maar goed, een van die monteurs die was, was niet blij. En nog geen halve ronde later zagen we Schumacher stil langs de baan staan. erg zonde wat mij betreft. Dat hij had heel ver kunnen komen. Hij reed netjes als tweede. Kon Rosberg goed volgen. Ja. Maar goed, ging dus niet door. Uh, wat verderop in de race zagen we dat Rosberg zeker niet de snelste op de baan was, maar wel het meest constant. Eh, inmiddels een flinke voorsprong eh, opgebouwd op de nummers 2 tot en met 10. Mhm. Die eigenlijk binnen 5, 6 seconden, nou dat is misschien overdreven, misschien binnen 10, 12 seconden van elkaar rond bleven rijden. Onder aanvoering van de Lotus rijdende Finn Kimi Räikkönen. er werd een leuke strijd van gemaakt. <laughs> op het moment dat Jensen Button, de ex-wereldkampioen, als eerste kon passeren van de groep, volgde er een dramatische ronde voor de, voor de Finn. Eh, hij zakte hierin van plaats 2 naar plaats 12 in één ronde tijd. 10 rondje, dat is echt heel slecht. Elke bocht werd hij aangevallen, waardoor hij niet meer in zijn ritme kwam, eh, die ronde. Hij kon zijn lijn eh, niet meer volgen. En pas toen iedereen er voorbij was, kon hij eigenlijk weer een beetje tempo gaan rijden. Maar ja, toen was iedereen dus al voorbij. Maar dat was gewoon een probleem met zijn banden die hadden, Zeg maar, ja, dat noem je in de Formule 1 termen de cliff. Sorry? Hij had de cliff met zijn banden, toch? Ja, de banden waren niet al te lekker meer. Dat uh, hoorden we ook via de radio. Maar goed, dat, eh, ja, uiteindelijk heb je dat, heeft iedereen daar een beetje last van. dus dat, eh, Jongens, jullie gaan maar... het niet geloven. Wat? Ik heb race gekeken. Echt? Je meent het niet. Welke? Ik heb er zitten kijken. Ik heb geen idee. Maar ik heb, ik heb denk ik een minuut of twee zitten kijken. En toen dacht ik, jezus, wat is dit? Ja, ga verder Tim. dit verschrikkelijk saai, <laughs> dacht Ik. De microfoon staat uit. Vooraan was het gevecht nog in volle gang en zagen we Jensen Button richting Nico Rosberg rijden die nog steeds vooraan reed. Ja. Eh, echter tijdens de pitstop waren wat problemen met het rechter achterwiel. Mhm. En daardoor duurde de stop een seconde of 6, 7 langer dan gepland. Nou denken we 6 of 7 seconden. Nou, zo so Maar in de Formule 1 wereld is 6 of 7 seconden een eeuw van verschil. En dit was dan ook genoeg voor de jonge Duitser om de wedstrijd te kunnen consolideren en winnend af te sluiten. Jensen Button eindigde wel netjes tweede voor teamgenoot Lewis Hamilton. Die in de laatste paar rondes eh, Sebastian Vettel nog in kon halen. Ook met behulp van het DRS-systeem natuurlijk op de lange rechte stukken van China. En Red Bull ehm, is niet zo snel op de lange rechte stukken, hè? Dat is een beetje een nadeel aan het worden. Ja, die, Red Bulls lopen niet zo heel hard. Ehm, echter, met die DRS komen ze er eh, nog redelijk, eh, redelijk langs af en toe. Maar ja, als ze voorop rijden, worden ze gewoon keihard ingehaald. Dat is een beetje, een beetje zonde. Goed, aankomend weekend gaan we kijken naar de race van Bahrein. Die zoals vorige week al gezegd gewoon doorgaat. Er is eh, in principe weinig aan de hand. Ehm, de eerste vrije training werd door Lewis Hamilton al snelste afgesloten vanmorgen mhm. vroeg. Eh, Sebastian, Snel, eh, Sebastian Vettel had ook de snelheid er aardig in zitten en zette de tweede tijd neer. En voor jou heel leuk, verrassend was de derde tijd die werd neergezet voor... Paul Di Resta. Di Resta? Di Resta van Force India. Is ziek? Kwam als, nee, het ging eigenlijk heel prima. En teamgenoot Nico Hulkenberg eindigde als vijfde eh, oh. in de top 10. En de beide Lotussen reden ook heel netjes de top 10 binnen. En dan tijdens de tweede vrije training zaten de beide Red Bulls goed in de top 3. Mhm. Echter, het was de kerstverse Grand Prix winnaar Nico Rosberg die de snelste tijd neerzette. Eh, de snelheid van de jonge Duitser in China was dus niet zomaar eh, gedaan. Het tempo zat er echt goed in bij het team van Mercedes. Verrassend was het dat beide Force India's niet te zien waren in de hele eh, tweede vrije Ze reden niet. Ze hebben niet gereden. een reden konden we er eigenlijk niet voor vinden. Ik heb het zelf toevallig niet Banden gezien. sparen? Waarschijnlijk je weet het niet. het zou zomaar kunnen dat ze te weinig banden mee hebben genomen. Dat ze wel moeten voor de kwalificatie van morgen. Ja, of gewoon voor de race van zondag inderdaad. een strategie hebben. Ja, zou kunnen. Maar goed, de dus snelheid nou, zat er dus wel goed in bij de Force India's. Uh, verrassend. nou ja, eigenlijk dit, voor dit seizoen niet zo verrassend was dat beide Ferraris van Felipe Massa en Fernando Alonso nergens waren te vinden in het stuk. Eh, ver achter in het middenveld eh, reden ze rond bij de, bij de mannen van Ferrari. En de Lotussen waren met de 9e en de 13e plaats toch iets minder snel als de eerste sessie. Het gaat daar ook niet echt helemaal lekker hè? Nou ja, goed, ik heb het idee dat ze een beetje te wisselvallig zijn. De snelheid zit er prima in, alleen ze moeten wel een beetje constant kunnen rondrijden, anders dan eh, gaat het niet werken. In de stand om het WK is nog altijd Lewis Hamilton die de koppositie bezet met uh, drie volgende derde plaatsen. <laughs> dat is en heeft dan ook 45 punten verzameld en staat ermee in kop. Eh, teamgenoot Button volgt op 43 punten, dus dat zijn maar twee puntjes. Mhm. En Fernando Alonso vult de top 3 als derde met 47 punten. Op zich is het nog wel ontzettend spannend, want de top 6 staat nu binnen 10 punten van elkaar. Dus dat... Gaat lekker. Gaat heel eh, spannend worden. Het is dit niet zoals normaal dat je al na twee races weet wie er eh, kampioen gaat worden. Ja, dat hebben we de afgelopen twee seizoenen wel gezien met Vettel natuurlijk. Die eh, eigenlijk alles lon, won wat los en vast zat. Dus dat, ja, hopen dat het dit seizoen anders wordt. En dan hebben we morgen rond 1 uur op RTL 7 de kwalificatie. Waarin we gaan zien wat de Red Bulls kunnen. Want het mag nou toch wel een keer gaan gebeuren voor Red Zeker. Bull. En waarin we natuurlijk ook gaan zien of Nico Rosberg zijn goede vorm door kan zetten. En zondag om 10 voor 1 hebben we de race op RTL 7. Waar we natuurlijk ook met Smart naar gaan kijken. Inderdaad. I'm gonna live my life No matter what we party tonight I'm gonna live my life I know that we gonna be alright Yo, hell yeah, dirty bass Ghetto girl, you drive me crazy Hell yeah, dirty bass This beat make me go wild This drink make me fall down I party hard carnival, let's burn this mother down. This bass make me go eight. These girls circling so late. Yo, that's hella cake with a cabbage shake. I got dough down the back, yeah. zie met Domino. En ik probeerde een draad door een naald te halen, maar eh, dat lukt weer niet, hè. Zoals altijd. Helaas. Toby, ben je daar? De grappen. De grappen van Toby. Met heel romantische muziek. Toby. Vertel. Gaan we niet doen. Vertel. Gaan niet doen. Jawel. Tuurlijk wel. Leuk. Doe het clownmuziek. Oké, ik ga wel gewoon beginnen. <laughs> Afgelopen week was het namelijk 100 jaar geleden dat de Titanic zonk. En het is nog steeds een prachtig zeepte vandaag de dag, al dus Natalie Holloway. <laughs> en de BCC koopt Ik hou van Holland. Nee. Ja, het gaat daar waarschijnlijk Isle of England heten. En eh, president Assad van Syrië die heeft het ook het concept gekocht. Het gaat waarschijnlijk I Love Myself heten. <laughs> en na de treinbotsing in Leiden afgelopen week heeft Anis er spijt van dat ze Chinezen hebben aangenomen bij de centrale. In plaats van doorrijden gaf hij namelijk door, door Leiden was slap. <laughs> Het zou maar gebeuren zeg. En de... <laughs> oh. Ja, ga verder. We zijn blij dat je er zelf om kan lachen. En de onderhandelingen in het kathuis die gaan maar gewoon weer door de komende weken. Er was wel een hoogtepuntje namelijk. koning kwam langs. Die is alleen weer teleurgesteld weer weggegaan. De vertaling Pussy House was toch niet echt wat hij ervan verwacht had. en, Zou die niet leuk vinden om te horen denk ik. Silviootje. Maxima en Willem-Alexander die kochten een villa in, oh eh, in Griekenland. Ja. ze wilden eigenlijk eerst een, echt een eiland kopen in Griekenland. Maar eh, toen ze hoorden dat het proces over Andries Pijvik nog niet helemaal, helemaal goed ging, hebben ze dat toch maar niet gedaan. <laughs> en, en Rutte die speelt gastrol in de nieuwe Donald Duck. Oh ja, dat heb ik gezien, ja, ja. Krijgt hij een gastrol. Het is nu alleen nog wachten op Suske en Wiske en de parlementaire pisnichten. <laughs> nou, moet je, moet je Willy van der Steen even bellen. Misschien dat hij wat, uh, wat kan verzinnen. Wie, wie is dat? Dat is de schrijver van de Susken Wiske. Susken Wiske. En dan de laatste, daar zijn jullie weer vanaf. De president van Turkije was namelijk in staatsbezoek in Nederland. Ja. Op zich is het niet zo heel bijzonder dat er iemand uit Turkije op bezoek komt in Nederland. Maar dat hij ook daadwerkelijk weer terugging naar Turkije. Dat was het bijzonderste. <laughs> <laughs> en dat waren ze. Ik ben blij dat er niet zo heel veel buitenlandse medemensen in Zandvoort wonen. Want anders dan krijgen we zo meteen nog uh, naar binnen hier. Meneer Koe, als u luistert. Wij hebben iets heel Nederlands voor u. Succes, doei. komt even binnen. Ja, die komt heel goed binnen. Wat een, eh, blijft toch wel een goede zanger. Marco, ik vind het dan een beetje een zeikert. Altijd, als ik hem op tv zie. Zeg jij, zeg jij. Ja. ja, dat zeg ik. Oh, we krijgen een dansplaat deze week. Ja, Kom nog jij maar, aan, Tim? Jij weet eh, hoe die heet. Ja, dit is de dansplaat van deze week. Eh, het nummer heet Bazinga van Kenneth G. Niet zo heel bekend, maar wel een ontzettend lekkere beat. We gaan luisteren. Veel plezier. Als jullie de bejaarden thuis zetten, sorry. Maar dit is gewoon muziek van nu. Dus doei. am I doing this? ja, je zit dan eh, tijdens dat kofferstukje van Gil's programma. En dan maak je dit. En dan heb je meteen nummer 1 dit in Nederland. En dan eh, mhm. denk ik wel dat je blij bent. Maar Krim. Ik heb mijn apenpakje Jij bent nu al eh, anderhalf uur, nou bijna twee uur bezig met een broek te naaien. Ik heb hem aan. Ja, en want zit... jij gaat naar een gala. Ja. En nou, het ziet er goed uit hoor. Ja. Helemaal in pak staat hij hier, dames en heren. Ja, jammer dat de webcams dat niet werken. Hè? Anders nee. Zou je... oh, dan zou ik hebben gelachen. <laughs> Jij wilt de Cardman horen, dacht ik. Ja, ik dacht ik... Eh, we zijn er bijna doorheen. We hebben nog een Tim. <laughs> Jim. Het is heel leuk. We <laughs> hele tijd te praten, maar dat is heel dan? Maar we gaan in ieder geval nu luisteren naar de Kaiben Orchestra met de Mushroom Cloud. Hier op Radio CVM. Het weekend in met Toby, Tim en Kane. still surviving in the cold. We're trying to explain ourselves and justify our lives. supermodels in the cab. Got proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. New blows. Or the big face rolly, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the hole. Niggas talking real reckless. Stunt man. I adopted these niggas, feel them drumming them. Now I'm about to make them tuck their whole summer in. They say I'm crazy, but I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other, other bins. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Uh. Stop. Live from the Mercer. Run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. Flee in the G450, I might surface. Political refugee asylum can be purchased. Uh. Everything's for sale. Got five passports, I'm never going to jail. I made Jesus walks, I'm never going to hell. Couture level flow is never going on sale. Luxury rap, the Hermes of verses. Sophisticated ignorance, write my curses in cursive. I get it custom. You a customer, you ain't custom to going through customs. You ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing out. I'm done, I hit you up, man. Welcome to Havana. Smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Via Mexico. Cubano, Dominicano, all the plugs that I know. Driving Benzes with no benefits. Not bad, huh? For some immigrants, build your fences. We digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach bumper stickery. What we're overdue? Jay is chilling. Uh. Yay is chilling. What more can I say? We killing them. Hold up before we end this campaign. As you can see, we done bodied the damn lames. Lord, please let them accept it things they can't change. And pray all be champagne. Nickers in Pros Die komt er zo meteen aan. Abrupt einde, hè? Ja. Wat was dit dan? Ja, we hadden net Otis van Kanye West en Jay-Z. Oh, die. Dat was een eh, mix op Otis Redding. Zit mijn haar nog goed? ja, haar zit perfect. Mooi. Je bent helemaal klaar voor het gala straks. Oh, ik ben nog... om door een ringetje te halen, Krim. Al dagen een apengouden ring. Kom het is en blijft. een lelijk ding. Komt-ie. Niggas in Paris van Kanye West en Jay-Z. One song, one song only. Zo'n raar nummer is, maar... Ja, dit, deze clip de, eh, hebben ze een waarschuwing. Niet voor epileptische mensen. Oh, dat is... Ja, dat is... Ja. Dus nee. Eh, doe je overbrug, Toby? niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know this don't shit fade. And that's the goal. 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even supposed to be here. Fall so hard, cause we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm like bitch, you faded. Liberties for like six days. Gold bottles, soul models, feeling ace for my sick days. So also her bitch behave. Just might let you meet gay. Shot town, b rose, moving the next BK. So hard motherfuckers wanna find me. That shit crazy. That shit crazy. That shit crazy. So hard motherfuckers wanna find me. That shit crazy. That shit crazy. That shit crazy buried at the mall. I am saying, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. That's your crack. That's your crack. Ain't it, Jay? What she order? What she order? It's filet. Yo, whip so cold. This whole thing you ever be around motherfuckers like this again. Gucci girl, grab her hand. Fuck that bitch, you don't wanna dance. She's my prince, but I'm in France. <laughs> I'm just saying, Prince Williams ain't do it right. If you ask me, since I was him, I would've married Kate was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. <sighs> no, it's not. It's, it's well, the people going. Y'all so high, motherfuckers wanna find Ja, je hoorde natuurlijk. Geweldig nummer. Ik hou er echt zo niet van. Oh, dit is tegen al mijn principes in. Daar bent hier niet van. Nee, echt dan nog. Doei. Mooi, hè hè. Poeh, even uh, eh, tot rust komen. En dat eh, doe je dan eh, met Gers Bedoel. En dat doe je ook met uh, stoppen met ons, want... Nou, dat is een beetje lullig wat ik nu zeg. Maar we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen weer voor deze week. En volgende week... Live. Nou, live niet, maar... Semi-live. vanaf het ACL. E Noem je dat zo, ja, toch? Semi-live. Ja, jullie nemen wel live op, maar het wordt niet live uitgezonden. Dat klopt. Ja, dat heb je Er zit een paar uur tijdverschil tussen. Maar het is wel met publiek en dat is voor het eerst. Ja, live met 1136 man. Dat Beetje is, eh, zenuwachtig ook, Karim. Nee, totaal niet. Nee? Nee, ik, ik ook echt totaal niet. Ik vind het echt wel leuk. We, hebben, we hebben jingles, toch? Ja, we hebben, ja, en die hebben Niels en ik ingesproken afgelopen eh, vandaag. vandaag eh, doe, doe er eens even eentje, doe er eens even eentje. Ja, ik probeer het. Rechtstreeks vanaf het ACL e is dit het weekend in. Bijvoorbeeld, dat stukje. En ik heb ook nog echt een hele vette, maar die ga ik niet verklappen, want dan hoef je volgende week niet meer te luisteren. Maar wat ik wel ga verklappen is natuurlijk eh, mijn hele grote vriend Gers Uit het verre Brabant komt hij aan en je hoort hem hier als laatste nummer. Hij neemt ons mee het weekend in. Ja, inderdaad. Denk Tot volgende week.